Mama? Mama? Mama, waar ben je? Kan je me horen? Ik wil zo graag dat je mij omarmt. heb het koud, ik ben zo bang. Wie droogt nu mijn traantjes? Waar moet ik heen? Waarom laat je mij alleen? Ze hoort je. Zoek jij naar steun, dan sta je klaar. Ga weg! Ik ben dichtbij. Als ik mijn best doe, word ik een kerel. Gisteren sloeg ik nog een muisje dood.